De politiek wordt overmoedig en ongenuanceerd, zei hij in Utrecht op het partijcongres van het CDA. Balkenende vindt dat het klimaat op het Binnenhof steeds grimmiger wordt. Volgens de premier halen politici steeds vaker de publiciteit met karikaturen van de werkelijkheid. Tijdens zijn toespraak verdedigde Balkenende ook het kabinetsbesluit om de AOW-leeftijd te verhogen. Dat besluit was vanochtend al gesteund door de meerderheid van de aanwezige CDA-leden. De Afghaanse oppositieleider Abdullah boycott inderdaad de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Vanochtend werd al duidelijk dat hij geen vertrouwen heeft in de maatregelen die zijn genomen om nieuwe fraude te voorkomen. Zijn campagneleider zegt dat Abdullah morgen op een persconferentie bekendmaakt dat hij zich terugtrekt als kandidaat voor de verkiezingen van volgende week zaterdag. Abdullah wil de verkiezingen waarschijnlijk uitstellen tot komend voorjaar. Het dodental op de Filipijnen door de vierde orkaan van dit seizoen is opgelopen tot elf. Acht mensen worden vermist en meer dan 100.000 mensen zijn op de vlucht geslagen. Grote gebieden zijn overstroomd, ook plaatsen die nog voor een deel onder water stonden door eerdere orkanen die over de Filipijnen raasden. Het noodweer heeft bruggen weggeslagen, bomen ontworteld, daken weggerukt en elektriciteitsmasten omvergeblazen. In de eredivisie voetbal heeft Heerenveen thuis met 3-0 gewonnen van ADO Den Haag. Het was voor de Friese pas de derde overwinning in dit seizoen. Ze stonden voorlaatste op de ranglijst. ADO-speler Bosgaard werd nog voor de rust met twee keer geel van het veld gestuurd.